De doden zijn ook vier brandweermannen die bezig waren met een reddingsoperatie. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff heeft gezegd dat de schuld niet alleen bij moeder natuur ligt. Ze wees erop dat het bouwen in risicogebieden eerder regel dan uitzondering is in Brazilië.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 De kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Albert Heijn introduceerde in 1951 de eerste Nederlandse zelfbedieningswinkel. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn, die in 1987 werd vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. Het dodental van de overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat zal waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio ten noorden van Rio de Janeiro zijn hele gezinnen onder de modder begraven. Onder de doden zijn ook vier brandweermannen die bezig waren met een reddingsoperatie. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff heeft gezegd dat de schuld niet alleen bij moeder natuur ligt. Ze wees erop dat het bouwen in risicogebieden eerder regel dan uitzondering is in Brazilië. Inwoners van Itteren en Borgharen krijgen het advies om hun auto naar een hoger gelegen parkeerplaats te brengen... De toegangswegen naar de dorpen bij Maastricht dreigen opnieuw onder water te lopen. Door de regenval in België stijgt het waterpeil van de Maas. Naar verwachting zal het water niet hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Ook de rivier de Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt. Daardoor